4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De directeur van BNM-VARA vreest dat Matthijs van Nieuwkerk... naar een commerciële zender vertrekt vanwege de salarisregels. BNM-VARA pleit daarom in het AD voor een uitzondering op de bouwkende en de norm... voor nieuwe contracten van NPO-presentatoren. Het salaris van Van Nieuwkerk daalde de afgelopen jaren... van ruim een half miljoen euro naar 360.000 euro. Volgend jaar loopt zijn contract af en volgens NPO-regels mogen presentatoren dan niet meer verdienen dan 190.000 euro. BNM-Vara vreest dat de Wereld Door-presentator vertrekt naar een commerciële partij waar hij twee à drie keer meer kan verdienen. In Den Helder heeft een grote brand gewoed bij een auto- en scooterhandel. Uit het pand sloegen metershoge vlammen en er kwam veel rook vrij. Volgens de brandweer is het pand verloren gegaan. Meerdere brandweereenheden waren aanwezig om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen gebouw. Bewoners in de buurt die last hadden van de rook kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden en het ventilatiesysteem uit te zetten. In de Duitse plaats Altena ten zuiden van Dortmund is gisteravond een man van 39 overleden nadat hij van het dak van zijn huis was gevallen. Volgens de politie wilde hij op zijn dak klimmen omdat hij zijn huissleutels was vergeten. De Duitser probeerde binnen te komen via het balkon op de derde verdieping van zijn woning. Dat ging mis en hij kwam terecht op de begane grond. Een arts kon niets meer voor hem doen. De politie onderzoekt de oorzaak van de val. Bij een politieoefening in Antwerpen zijn per ongeluk twee mannen opgepakt... die niets met de oefening te maken hadden. Dat gebeurde vorige week, maar het komt nu pas naar buiten... omdat een van de mannen zijn verhaal op Facebook heeft gezet. De man schrijft dat hij met een collega in de auto zat... toen negen zwaar bewapende agenten hen onder schot namen... op de grond duwden en in de boeien sloegen. Pas na anderhalf uur mochten ze gaan. De man spreekt van discriminatie. De Antwerpse politie erkent de fout en biedt haar excuses aan. Ook wordt er een onderzoek ingesteld. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 3 en 6 graden.